uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De brandweer is gestopt met zoeken naar drenkelingen... bij de jachthaven in de Nederrijn in Wageningen. Na melding dat er een roeiboot is omgeslagen... is er uren met sonarapparatuur gezocht. Volgens de melder was het een wedstrijdboot... waarin vier mensen kunnen zitten. Maar er is geen melding van vermiste personen... en er is niets en niemand gevonden in het water, meldt de brandweer. In Bogota zijn duizenden Colombianen in witte kleding de straat opgegaan... uit protest tegen geweld door rebellen. Hun demonstratie volgt op de bomaanslag bij een politieacademie. Daarbij kwamen donderdag twintig kadetten om en tientallen mensen raakten gewond. Volgens de regering werd de aanslag gepleegd door een lid van de rebellenbeweging ELN. De beweging heeft de verantwoordelijkheid niet opgeëist. De dader is ook omgekomen. Er is wel iemand gearresteerd op verdenking van betrokkenheid. Op de Middellandse Zee is een boot met ongeveer 100 migranten aan boord in problemen. Dat meldt hulporganisatie Alarmphone. Die heeft contact met de opvarenden. volgens de organisatie willen Italië en Malta geen hulp verlenen. Reageert Libië niet op een telefonisch verzoek om hulp. De president van Zimbabwe gaat niet naar het World Economic Forum in Davos. Hij breekt zijn reis in het buitenland af en gaat terug naar Zimbabwe... vanwege de aanhoudende protesten in het land... en het gewelddadige optreden van de veiligheidstroepen. Volgens de politie vielen bij de protesten tegen een sterke verhoging van de benzineprijs enkele doden. Mensenrechtengroeperingen die spreken over tientallen. Honderden mensen zijn gearresteerd. En morgenochtend vroeg rond de eh, 6 uur is een zogenoemde bloedmaan te zien. De maan die kleurt rood doordat het licht wordt afgeketst via de aarde. Die staat dan tussen de maan en de zon in. En waarschijnlijk zal de maansverduistering op veel plaatsen goed te zien zijn doordat het helder is. Ja, en doordat het helder is, koelt het vannacht flink af met minima rond de min 6 graden.